Samen met Brandon Flowers, Crossfire. Barbara Streisand. Revolution. en het was een heerlijke remix van Dark Souls, Barbara Streisand, de Sigma Mix. En ja. Eh, we zijn weer in het tweede uur aanbeland van het programma programma is Eigenlijk wel het meest relaxte programma op jouw maandag. Lekker Vol, bij te mij wel. Wij zijn gewoon het begin van jouw week. Wij zijn het begin van jouw week. Het begin van het eh, eind van je begin van je week. Inderdaad, wij zijn om jou nog <laughs> even door, die, door die laatste dolle uren van die maandag heen te slepen. Even, even wat extra power voor de rest van de week. Aha. Heerlijk. Dan zijn we daar toch. En Rob. Vertel. We gaan even een top 40... Uh, eh, ja, Rob, ik wil graag een, uh, een luid applaus. Ik wil graag aankondigen. Dank u, dank u. Ja. Hartelijk bedankt. Ik eh, wil graag aankondigen. Ja, ja. We gaan onze lokale top 5's gaan we weer doen. Ja, echt hartstikke bedankt voor het applaus. Heerlijk. We gaan de top 40 gaan we doornemen. We gaan uh, de top 5 van Nederland gaan we doornemen. De top 5 van Amerika. De top 5 van Engeland. En ook de tipparade. Heerlijk dat applaus. Je voelt je zo gewild aan als je dat allemaal hoort. <laughs> oh, oh, oh. En uh, ja, Rob, eh, aan jou de eer om te beginnen, man. De eer? Ja, de eer. De eer, voor mij. Oké, top 40. Ja, helemaal. De top 5 van de top 40. Mm -hmm. Nou, op nummer 5 ja, dank u, dank u. <laughs> nee, oké. Eh, nummer 5 hebben we Milk and Sugar met... in na, Oké, ja, dat is lekker. Kennen we, eh, ja. Ik heb hem gehoord. Is goed, is goed, is goed. Eh, nummer 4, Martin Solveig met... Hello, hello. Het nummer is gewoon niet uit de hitlijsten weg dromen, jong. Op een moment niet. Het is ook gewoon een topnummer. Ja. En op nummer 3, Bruno Mars met de Grenade. Mooie betekenis heeft dat. Een beetje overdreven, maar... Ik zou niet van de eh, trein springen, maar... <laughs> Ja. en eh, nummer 2, Adele met Rolling in Deep. Heerlijk nummer. Ik heb hem nog niet gehoord. Goed nummer. En op nummer 1... Lady Gaga met Born This Way. Inderdaad, Lady Gaga, Born This Way. Dank u, dank u. Lady Gaga, applausje voor u. Met natuurlijk een geweldige Born This Way, gelijknamig album. Ook Born This Way, dat later dit, eh, deze lente uitkomt. Oh. Ah. Oké, nee, ik moet die andere boek hebben, Rob. Nee! Ja! Ja! Ja, dan gaan we naar eh, de top 5 van Amerika toe. En eh, op eh, de nummer 5 vinden wij Katy Perry met Firework. En niet zo gek ook, het nummer heeft natuurlijk een, ja, een grote betekenis. als, je, als je haar ook het nummer hoort zingen, dan zegt ze ook van... Weet je, er zit meer in jou, laat zien dat je het kan. Je bent net zoals vuurwerk, jij kan schijnen. Motiverend. En dan uh, eh, Dr. Dre met I Need a Doctor. Eigenlijk wel raar dat de dokter nu zelf een dokter nodig heeft. Maar dat maakt niet uit. Hij is wel weer helemaal terug van weg geweest. Hij is weer... Eh, is dit dus een beetje zijn eh, comeback die nodig was? Of, uh... Nou, ik denk het niet. Hij heeft genoeg werk gehad uit eigen platenlabel. Dus ja. Oh, kijk. Dus ja. En ja, natuurlijk uit Amerika ook niet weg te denken. Hier in Nederland hebben we hem ook echt stapel blauw, grijs en pimpelpaars gedraaid. CeeLo Green, onze eigen The Ladies Man met Fuck You... En dan vinden we op de nummer 1, ja, kon ik niet missen, Lady Gaga met Born This Way. Nogmaals, Lady Gaga. Woe, Lady! Oh yeah, baby! We go! Love you. Go! <laughs> nu naar Engeland. Moet, moet, ik Engeland even doen? Ga je Engeland eens even doen, jongen. Nou, op nummer 5. Chipmunk met Champion. Oké dan. Uh, Zo'n Engelse rare persoon of iets. Denk ik. Elf in de Chipmunks. <laughs> Ja. Christmas, Christmas. Eh. <laughs> maar dan eh, van, eh, hoe heet het hè? We, we are the champions. Ja, ja, ja. Nummer 4, Adele met Rolling in the Deep. Oh, dit is zo apart. Nummer 3, Lady Gaga, Born This Way. Die moet nog opklimmen in Engeland. Nou, Engeland is sowieso een aparte cultuur. Dus, ja, Nummer 2, Jessie G met Price Tag. En op nummer 1... Adele met Someone Like You. Adele, geweldig. Ja, hij is een geweldig zanger. Zij is trouwens ontdekt achter de kassa hè, als zingend door een talent scout. Oké. Ja, ze heeft het heel goed gedaan. Absoluut. Er valt niks te klagen over deze vrouw. En dan hebben we natuurlijk nog even een... Eh, een tipparade. een, paar tips. Eh, sowieso op de nummer 5 van onze tipparade komt eh, Sander van Doorn met Love is Darkness. Ik heb hem al gehoord. Het is een wijze Zeker, zeker. Echt waar. En dan vinden we op eh, nummer 4 onze eigen Ilse Lange met Carousel. Ik heb hem eh, nog niet gehoord, maar heel veel goede kritieken erover gehoord. Ik heb hem, wel, ik wel gehoord. Ik, eh, het is een echte Ilse de Lange nummer. Ah, kijk, nou, dat zegt alweer genoeg. Wie Ilse de Lange een beetje kent, die weet al wel waar wij over spreken. Dat gewoon een topper is. En op eh, onze nummer 3 vinden wij Robbie Williams terug met Hard and High. Robbie Williams is natuurlijk ook weer bezig met eh, Take That. Is hij weer helemaal terug. En hij is zelf ook nog steeds hits aan het maken. Dus ja, nou, hij kon natuurlijk ook weer niet ontbreken uit onze ja, tipparade. Dan vinden we op 2, eh, twee, dat is eigenlijk weer een ja, nou, redelijk nieuwe binnenkomen is dat ja, voor mij. die kennen we geloof ik nog niet. Dominique de Leon, volgens mij is een Fransman. Ja, of, of een, Belg. Het zou ook kunnen. En die komt in, op nummer 2 komt hij binnen met Everything Changes. En dan eh, vinden we Katy Perry met, eh, ja... Ze heeft E.T. nieuw <laughs> leven ingeblazen. Haar nummer heet dan ook E.T. Kijk. En eh, ja, ik heb, ben net nog even met Robbie zijn we nog even wat muziek gaan downloaden. Even snel even wat opgezocht. En nou had ik een nummer had ik aan Robbie ge... Wou je die nu horen? Ja, die zou ik graag willen horen. We zoeken hem even op. Als dat kon heel graag. Ja, dat nummer is natuurlijk van Diddy Dirty Money. Samen met eh, Skylar Green. Maar ik wil even zeggen, van de tipparade. Op nummer 6 staat Avril Lavigne met What The Hell. Dat vind ik ook wel een heel lekker nummer. Ja, zij is sowieso... Uh, heb zij is sowieso lekker. altijd goed gevonden. <laughs> Ze heeft gewoon een, een beetje haar eigen stijl, weet je wel. Heeft ze ook. En dat, ja, die moet ze ook houden ook. Sowieso. En eh, ja, nou, ik ben natuurlijk een tijdje weg geweest. En ja, elke keer, nu, zelfs als ik hier weer binnenkom, voelt dat als thuiskomen. Dus daarom gaan wij luisteren naar Diddy Dirty Money featuring Skylar Green met Coming Home.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 And if you with me, this is for the late. I'm coming home. Kleine remix. Back where I belong. Yeah, I never felt So strong, we I'm back, feeling like there's nothing I can Row Belang. And if you with me, put your hands high. Put your hands You've not lost a life before. This one is for you. Me put your hands high. Your dreams are filled. You're rocking with the best. I'll be on song. I hear the tears of a clown. Uh, I hate that song.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 Please don't get me wrong, I just wanna see your picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. I could dream of ways to see you. about this with you, but the waves never seen. Oh, take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Just send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. just wanna see a picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. When you're all alone, boy, I got something to give you. Will you play along if I take a dirty picture? I'll take a dirty picture for you, take a dirty picture. I'll take a dirty picture for you, take a dirty picture. I'll take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Picture. Picture. Picture. Snap. Send me a dirty picture, dirty picture van Kesha and Tayo Cruz. Tayo Cruise, Tayo Cruz. Ja, die doet heeft ook een nummer gemaakt met Kylie Minogue. het nummer genaamd Higher. heeft hij ook weer een hit mee gescoord. Ja? Ja. Dat, is, wel. dat is lekker. Lekker hoor. Maar wij gaan even een top, eh, top 10 DJ's doen. Top 10 DJ's. Waar wij wel weer trots op mogen zijn, vind ik als Nederlander zelf. Ah. <laughs> ja. Nee, hoe het? Eh, ja, dit is toch wel de top... top we eh, lezen dit af van de top 100 van de wereld van djmag.com. Dus wij hebben niks te klaren. Ja, dus we halen het wel van de goede bronnen af. En Inderdaad. Oh, zal ik met nummer 10 beginnen? Doe jij dat eens, jongen. Nummer 10 is DJ Axwell. Ja, die hebben we vandaag ook nog gehoord, hè? Ja. nothing but love. For you. Dus ja, het is... Uh, eh, yeah. Wat zal het zijn? Hij is wel goed. Ik vind hem goed. Hij is top. Hij doet aan house. Best knowing for speaking English with a Swedish accent. En, het mooiste van alles is, hij bestaat ook uit de groep Swedish House Mafia. Kijk. Dus dat is altijd goed. Swedish House Mafia heeft namelijk ook een paar mooie hits weer gescoord dit jaar. Ja. Nou, dit is een beetje jouw, eh, jouw mannetje. Ja, Ferry Korsten. Dat is wel eh, onze Nederlander hier tussen. En eh, ja, even kijken wat hebben we nog meer over deze beste man te vinden. Hij draait de stijlen trance house en trouse. Dat is waarschijnlijk een mix van trance en house door elkaar. Hij staat eh, ja, bekend om toch wel zijn uh, ja, uptempo, ja, big room, trance vibes, om het eh, zo te zeggen. En ehm, hij zegt hier zelf dat zijn ja, beste gig van 2010 toch wel het Hollywood Palladium is geweest. En ja, zijn tune, vindt hij, van 2010, dat echt zijn tune was, was Bart Klezen met Heartseer. En ja, zijn, kijk, wat was zijn breakthrough? Ja, dat was een breakthrough als DJ en een beetje ook producer. was met uh, Frost. Ah. Toch wel weer een Nederlander om trots op te zijn. Bewijzen we weer dat wij Nederlanders wel echt toppers zijn in de muziekscene. Toppertje. Absoluut. Eh, nou, zal ik door naar nummer 8. Doe dat eens. Marcus Schultz. ik ben ik persoonlijk best wel fan van. Want de nummers die ik van hem luister, ja... Ik hou er wel van. Hij draait trans. Ja, dat vind ik lekker. Hij heeft altijd goede nummers. Het best eh, is hij bekend van zijn ja, de hardwerkende man in de trance scene. Ja, ook eh, nummer Rain is ook van hem. Eh, Rain, ja. Oh, dat vind ik een mooi nummer. Hij is gewoon lekker bezig. Eh, lekker met tunes en lekker trends. Daar hou ik van. Netjes, netjes, netjes. Dus Lappe tekst en ik ben niet zo'n lezer, dus we gaan snel verder naar nummer 7. Ja, want, en op de nummer 7, wie gaan wij daar nou nog eens tegenkomen? Dan vinden wij Gareth Emery. En dat is, eh, ja, voor mij is hij niet zo super bekend. ik heb wel het een en ander uh, even, even om opgezocht. Hij staat het beste bekend op zijn eh, ja, platenlabel Garuda. En zijn beste gig is geweest Nature One. dat was in Duitsland heeft dat plaatsgevonden. Of ja, toch zijn hondste podcast party at Senkies. Dat is in Manchester heeft hij dat gedaan. Oh, zijn beste tune uit 2010 was toch wel Pendulum, The Island Part 1. En mm, ja, zijn breakthrough als DJ en producer van 2010 vindt hij toch nog wel Ben Gold. Dus dat is eh, ook wel weer eentje om goed naar uit te kijken. Hou hem in de gaten natuurlijk. Volg hem. Je kan eh, natuurlijk op verschillende sites kun je hem volgen. Zoek naar Gareth Emery. En dan gaan we eens kijken. Robbie, wat is daar nummer 6? Is ook wel een lekker eh, DJ die lekker bezig is. Paul van Dijk. Ons, is toch een Duitser is dat, toch? Ik dacht dat het Nederlander was. dat weet ik niet. Maar zijn stijl is electronic music best knowing for eh, being unjustic and authentiek. Dus heel enthousiast en authentieke stijl heeft hij. Ja. Eh, nou, zijn tune, tune dat is eh, It Has To Be Remember Love. Wat ik ook wel een goed nummer van hem vind, zijn twee nummers. Dan is Castles in the Sky en, en dat komt uit 2009 dan. En Angels. Oh, dat, zijn oude, dat zijn klassiekjes man. Dat zijn, dat zijn er weer wat oudere, maar ik moet zeggen dat zijn toch ook wel de, de mooiere. En op eh, nummer 5 vinden wij Above and Beyond. Ik ben toch wel benieuwd, eh, ja, wat eh, hebben deze jongens allemaal voor klaarstaan? Oh, dit is nog eens een stijl. Waar staan ze nou echt onbekend? Ja, ze staan bekend om hun uplifting electronic dance music. En dat is ja, voor hun, ja, de, ja, de, politieke, politieke goede term. Ja. En ja, ze staan toch wel bekend om hun, ja, zeggen ze ook al, hun eigen nummers. hun beste ja, optredens, hun gigs zijn toch wel Electric Daisy, Carna en Carnaval. En eh, dat is, eh, hebben ze in Amerika hebben ze dat gedaan. Dus het zijn Amerikaanse DJ's als ik het zo goed bekijk. Ja. En eh, ja, een van hun beste nummers was toch wel, even kijken. Hmm, dat hebben ze toen, ja, Above and Beyond en Gareth Emery hebben dan samen gedaan met de Ocean Lab. En dat was een On One Good Day. En ja, hun breakthrough is toch wel samen met Artie is dat geweest. Ook rond de 2010. Dus die zijn ook goed opgeklommen. Ja, en dan nummer 4. Dead Mouse. Die toch al eigenaardige remixes maakt. Eh, beetje house en eh, electro. Electro house. Dat is een beetje eh, ook, hoe heet het? Ik ken het vergelijken met... hoe heet die nou? Van, die we net ook hadden, Around the World. Daft Punk. Ja, daarmee vergelijk ik een beetje met Daft Punk. ja, absoluut. Best knowing for his marine millenary Oké. Kan ik niet helemaal uitkomen. Dat heb ik weer. Waarschijnlijk heeft het met zijn correctheid te maken qua draaien. Dat zou best goed zijn. Ja, zijn, zijn ging, oh, eh, gig, of 2010. Every single one. Each is always a privilege for me. Nou. Hij geniet dus van elk optreden. Dat is heel mooi. Dat bewijst dat hij echt nog steeds eh, ja, niet eh, ja, boven zijn pet is uitgegroeid. Dus dat is alleen maar goed natuurlijk. Hij, hij is lekker bezig. Doet hij goed, doet hij heel goed. En eh, dan zijn we beland bij de top 3. De top 3. Dit is toch wel een beetje jouw man. Hè? Eh. Ja, dit is echt eh, de man waar ik ja, in de trend zien toch wel heel erg in ben binnengekomen. Hij is jarenlang nummer 1 geweest. Hij heeft zelfs zoveel credits bij mij gescoord op het moment dat hij zei van ik neem geen prijzen meer aan. Ik wil het andere een kans krijgen. Ik wil het andere een kans krijgen om te laten zien wat hun kunnen. En dan, ja, dan kan ik natuurlijk niet anders spreken dan over ja, onze eigen Chesto. En eh, ik zeg net wat trends, maar ja, hij doet ook natuurlijk mee in de house scene. Dat is eh, nu zijn voorlopige stijl. En eh, hij staat het, ja, ja, bekend als de trends gigant. Hij is de gigant in die muziek geweest. Hij heeft die muziek echt gewoon volle poten gezet. Sindsdien is, het gewoon, is trends gewoon niet meer uit de muziekwereld uh, der mensen te denken. En ja, hij zegt dat, toch wel, dat zijn beste gig van 2010 toch wel het Rode Plein is in Moskou. En kijk, zijn beste nummer eh, vindt hij vanuit 2010 is samen, heeft hij samen gedaan met Henrik B. Now and Forever. Ah, kijk. De Breakthrough DJ. Is uh, Avicii. Avicii. Nou, die is al best... Eh, Avicii die heeft heel veel gedaan. Die heeft, met Sebastian Drums heeft hij een nummer heeft hij gemaakt. My Feelings For You. Hij heeft samen met, als het goed is, hij heeft ook nog een remix gemaakt. Avicii met, god, nummer van Tim, Tim Burke, Bromance. Weet je, weet je wat mooi is? Avicii is Tim Burke. Nou, dus hij heeft zijn eigen dingetje. Hij heeft, hij heeft hetzelfde gedaan als Ferry Korsten een paar jaar geleden. Die ging, eh, Ferry heeft een paar jaar geleden heeft hij een eh, nummer uitgebracht. Dat heet eh, Carte Blanc. Dat betekent alle kaart, dat, dat, hij gewoon vrij spel had op dat moment. In ieder geval, zo heet dat nummer dan. Even naar Nederlands vertaald, voor zover ik het kan bedenken. En toen is hij gegaan onder de naam Ferrero Kotja. Dat is eigenlijk uitgekomen en wel vertaald naar Ferry Korsten. Onze eigen, eigen Ferry Korsten. Die we net op de nummer 10 vonden. En Robbie, wat heb jij nog meer van ons? Ja, op nummer 2 hebben we David Guetta. Onze eh, gekke Fransman. Ja, die eh, een beetje de wereld rondgaat om eh, met alle artiesten samen wat te doen volgens mij. nou, die heeft wat gedaan joh. Zestouwers House, het best knowing voor Fuck Me, I'm Famous. Perfect album dat, echt waar. Ja, en ja, lekker eh, tune af 2010 is toch eh, Swedish House Mafia met One. Want daar zit hij volgens mij ook bij, toch? Ja, klopt. Ja. klopt. Het zijn echt de wereld-dj's zitten daarbij. En zijn eh, breakthrough is... toch samen met Afrojack. en daar heeft hij samen mee een e- Emmy gewonnen de beste Emmy voor remix. Want ze hebben samen hebben ze een nummer van Madonna geremixed. En de, is Afrojack de e-, enigste Nederlandse artiest die gewonnen heeft. Een Emmy. Uh, wat ik sowieso ook echt... Eh, ja. Van dit jaar dan? Ja, mooi vind. Hij, heeft niet, hij, heeft, hij is in korte tijd is hij zo snel opgeklommen. Hij heeft zoveel dingen heeft hij gedaan. Hij heeft echt de mensen heeft hij gewoon gek gemaakt met zijn muziek. Hij is ook ja, niet meer weg te denken eigenlijk uit de muziek als je het zo bekijkt. Ja, hij is lekker bezig. Iedereen eh, sowieso. 2008 was sowieso zijn jaar. Hij heeft eh, met uh, Econ heeft hij samengewerkt. Met Kelly Rowland. Eh, hij, heeft een, eh, hij heeft het nummer van The Black Eyed Peas eh, heeft hij geremixed. Wie, Afrojack? nee, ehm, David Guetta. Oh ja. Die heeft echt. Ja, dat was 2008. Ja, die heeft een sterk werk heeft hij verricht in 2008. En 2009 was natuurlijk ook een topjaar voor hem. 2010 eveneens. En we hopen natuurlijk dat 2011 natuurlijk. Hij gaat gewoon lekker door. Dacht je daarvan? Absoluut. Ja, en dan op dit moment... Jij, ja, jij mag de nummer 1... Eh, al jaren de man. En ja, oké, okay, Chesto blijft natuurlijk voor mij altijd... Eh, ja, omdat ik, ken hem niet anders als Thijs Verwest natuurlijk, maar... Ja, dan daar de nummer 1 op dit moment van de wereld gewoon niet te verslaan, niet weg te denken... Is dan toch echt wel Armin van Buren. Hij staat natuurlijk bekend met zijn stijlen als trance en eh, ja, een beetje progressive trance. Met een beetje lichte, ja, lichte touch van house. Hij staat het beste om, eh, bekend om zijn ja, wereldwijde radioprogramma A State of Trance. Dat doet hij samen eh, doet hij bij 5 doet hij dat. Dus ja, een paar tegenwoordig jaar bij Dat zat eerst bij Slam FM. Oké, ik dacht dat hij eerst bij 5d8 begonnen was, want daar heb ik hem toen ook al die tijd gehoord. Oké, ja, ik heb hem op een gegeven moment gevolgd bij Slam FM. Oh, kan ook. Dat kan ook heel goed. En eh, ik moet je zeggen, Chesso is tegenwoordig naar 3FM gegaan. Oké, netjes. Die is nu daar DJ. Doet hij heel goed. Ja, en eh, waar staat hij? Eh, wat, wat zijn de beste gigs van Armin van Buur geweest? Althans, dat vindt hij zelf. Dat is eh, in Cocoa Beach. In Bulgarije is dat geweest. En Electric Daisy Carnival in L.A. Dat is in juli heeft dat plaatsgevonden. 10, 2010. voor zo'n 70.000 mensen. Ja, en... Tune Swedish House Mafia. Ja, het kon ook weer niet ontbreken. Hij heeft er ook deel in. Hij heeft er ook hand in natuurlijk. En hij heeft op het Museum Square in, ja, Museumplein is om het even zo te zeggen. in Amsterdam, eh, ons eigen Amsterdam, heeft hij... Eh, heeft hij ons voetbalteam aangemoedigd met dat nummer. Inderdaad. En eh, hij heeft ze ook binnengehaald. En echt geweldig. Het was live op de Nationale TV natuurlijk. En hij heeft daar ongeveer, ja, dus eigenlijk voor zo'n 250.000 man heeft hij daar gedraaid. Waar hij zijn recorders dus ook mee heeft gebroken van de 70.000 man in L.A. En ja, zijn breakthrough ja, als DJ-producer was toch wel uh, EDX. Dat heeft hij er samen mee gedaan. Ja. Geweldig. Die man is ook echt niet meer uit de muziek zien weg te denken. Die heeft... Eh, nou, wat is het? Zo'n vijf jaar... Nee, wat is het? Zes jaar geleden heeft hij zijn debuut maakte die met Sale. En dat, ja... Dat is gewoon topper. Hij is gewoon niet weg te knallen. Vooral zijn laatste album eh, Mirage, eh, Mirage was dat. Of Mirage. Ik weet niet precies hoe het Mirage. Mirage. Ja. Ik echt daar staan. Hij heeft, heeft hij ook weer met onwijs veel artiesten samengewerkt. kijken, hij heeft samengewerkt met Raccoon, Sophie Alice Baxter... Ja, ik kan eigenlijk nog wel heel veel opnoemen, maar we gaan het nog even één keer doen.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 One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate. Yeah one, one, one, one. my neck, my blood. tune. Zeggen wij, love them It bang. Is dat zo? Ja, ik vond het een lekker nummer. was een mooie Ja, aansluiter. sowieso. was wel lekker. Eh. Ja, dat was inderdaad een lekker, lekkere aansluiter. lekker binnenvaller ook. Ja, het zit er alweer bijna op, oproep. Uh -huh. Ja, jij kan ook je rust wel gebruiken. Zo lekker slapen. Oh, echt wel. lekker, hoor. Lekker. Dus even lekker het bedje bekijken van dichtbij straks. zo, even, die eh, even onder die dekens kijken. Even, even kijken hoe warm het is onder de dekens. Hele goeie. Ik, weet niet wie naast je ligt, maar... Eh, ik, mezelf en <laughs> ik. oh, is een vol bed. <laughs> Voor het feest, hè? Wie stapt er uit bed uit om te plassen? Ik, ik, ik. Dat is weer een beetje flauw, hè? <laughs> Zo, ik ben verkouden als een rund, hoor je het? toch ja, het eh? is, eh, bij mij is het nou een beetje weggezakt volgens mij, maar... Uh, maar ik, moest dus nog even bij mijn zusje te kijken net bij het voetballen, maar ik kreeg weer gelijk een loopneus. Oh ja. Zo, ik ben echt toe aan mijn bed. Zo. <laughs> Vandaar dat we ook zo direct lekker gaan afsluiten hier, hoor. Wij gaan ze ook lekker afsluiten. Wij gaan onze rust pakken en weer opladen voor de aankomende maandag natuurlijk weer. Ja, het was weer een eh, gezellige avond zo. Weer geslaagd. Ja, het was weer geslaagd. Ik eh, ben blij dat, eh, dat mijn terugkeer gegarandeerd kon zijn voor vanavond. <laughs> oh, oh, oh en ik ben benieuwd hoe mijn duim het gaat doen. Ik ben benieuwd hoe jij duim gaat doen. Ja. Thumbs up, boy. <laughs> dat moet wel, anders gaat die kloppen. <laughs> Zal voor je duim, hè? Oh, dankjewel. straks. Ja, iedereen zit de hele tijd... Eh, ben je wezen liften? Nou, daar word ik niet vrolijk van. Eh. <laughs> nou, maar we gaan lekker verder. Ja. Together van eh, Roger Sanchez en de Far East Movement. Lekker hoor. Lekker. En we zien jullie allemaal weer volgende week. Ik zie Mike hopelijk volgende week. Inderdaad. En, hopelijk is Kevin er dan ook. Inderdaad. Hij zijt geprezen in de hemel dat, hij volgende week hier zal zijn. Dat u beter mag werk, eh, worden en een horecavaccin mag kweken. Sowieso. Dus eh, dat gaan we allemaal zien volgende week. Volgende week eh, gaan, wij, gaan jullie weer genieten van onze wijn, natuurlijk weer voor jullie. En natuurlijk absoluut echt op een top is het de muziek. Wow, wat doe jij? Zo, <laughs> <laughs> we zitten even Die, Californication te kijken. Er wordt er <laughs> eentje even gebloot. Er wordt er even eentje geblootjopt. Maar eh, wij gaan lekker eh, samen verder eh, together. Samen met Roger Sanchez en de Far East Movement. gonna be Roger Sanchez en de Far East Movement. Tot, tot volgende week mensen. En kijk even op onze site knockoutfm.nl Donderdag Bar Battle gaat voor ons niet door. Dat is vanwege omstandigheden. Maar het komt helemaal goed. Tot volgende week. We faxen! symphony of silence to endless Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más.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 Hij zei dat zijn volk voor hem zou sterven om hem te beschermen. Gaddafi ontkende dat er demonstraties tegen hem zijn in de hoofdstad Tripoli. De mensen op straat zouden zijn aanhangers zijn. Toch melden Libische media dat in Tripoli een demonstratie tegen Gaddafi is neergeslagen waarbij doden zijn gevallen. Troepen die trouw zijn aan de Libische leider zouden het vuur hebben geopend op betogers in een wijk van de hoofdstad. In die wijk zouden zo'n 10.000 mensen hebben geprotesteerd tegen Gaddafi. Een van de drie verdachten in de Amsterdamse zedenzaak mag van de rechtbank zijn rechtszaak thuis afwachten. Het is Edwin R. die wordt verdacht van seksuele handelingen tijdens een chatsessie met een minderjarige jongen. Ook had hij enkele foto's met kinderporno in zijn bezit. Edwin R. werkte op kinderdagverblijf Het Hofnarretje, net als hoofdverdachte Robert M. Die heeft bekend dat hij 83 kinderen heeft misbruikt. In een verkiezingsdebat van één Vandaag zijn de partijen hard in botsing gekomen over het sociale gezicht van het kabinet. PvdA-leider Cohen en SP-voorman Roemer benadrukten dat het kabinet de rekening van de crisis bij de verkeerde groepen legt. PVV-lijsttrekker De Graaf zei dat er zonder massa-immigratie helemaal geen bezuinigingen nodig zouden zijn. D66-leider Pechtold verweet de PVV massa-hysterie. Op de Indische Oceaan is een zeiljacht gekaapt met daarop zeven Denen. Aan boord zijn een vader en een moeder, hun drie kinderen en twee bemanningsleden. Het jacht koers nu richting Somalië. Begin deze maand werden vier Amerikanen gedood nadat hun boot was gekaapt door piraten en de Amerikanen